Ember Brandsen met het NOS Journaal. Schrijfster Renate Dorrestein is overleden aan de gevolgen van slokdarmkanker. Daarmee verliest de Nederlandse literatuur een van haar meest gedreven en beste schrijvers. Al zullen haar romans nog langdurig voortleven, schrijft uitgever Podium. Onlangs kwam haar laatste boek uit, het autobiografische zelfportret Dagelijks Werk. In boekhandels en bibliotheken in het hele land komen condoleanceregisters... waar lezers een laatste groet kunnen brengen. Renate Dorrestein was 64 jaar. In Frankrijk is woedend gereageerd op opmerkingen van de Amerikaanse president Trump. Op een congres van Amerikaanse wapenlobbyisten had hij gezegd dat de aanslagen in Parijs in 2015 zo erg waren... omdat niemand in de Franse hoofdstad een wapen mag dragen om zichzelf te verdedigen. Het Franse ministerie van Buitenlandse Zaken veroordeelt de opmerkingen van Trump... en vraagt om respect voor de slachtoffers. In Libanon wordt vandaag gestemd bij de eerste parlementsverkiezingen in negen jaar. De verkiezingen werden steeds uitgesteld, onder meer doordat het parlement het niet eens kon worden over een nieuwe kieswet. Ook de oorlog in buurland Syrië speelde een rol. Bij de verkiezingen staan alle 128 parlementszetels op het spel. Die worden in Libanon op een vaste manier verdeeld. Christenen en moslims krijgen ongeveer de helft. Voor het eerst mogen Libanezen in het buitenland ook een stem uitbrengen. Op de A58 is gisteren een camper over de middenberm geschoten bij een verkeersruzie. De 58-jarige chauffeur raakte gewond. Op de snelweg tussen Tilburg en Breda had hij het aan de stok gekregen met een medeweggebruiker. Op een gegeven moment trapte de andere bestuurder onnodig op de rem, waardoor de camperbestuurder plotseling moest uitwijken. Het voertuig raakte in de slip en kwam over de vangrail in de bosjes terecht. Het weer volop zon vandaag bij maxima tussen de 20 en 26 graden.